een Klomp met het NOS-journaal. Het aanende en de raad. Max van den Berg is de nieuwe voorzitter van de commissie... die de PvdA-kandidatenlijst samenstelt voor de Tweede Kamer. Hij volgt Felix Rottenberg op, die gisteren opstapte als voorzitter. Rottenberg had in een interview met het weekblad Vrij Nederland... kritiek geleverd op partijleider Samsom... die hij de bedrijfsleider van het kabinet noemde. Die uitspraak leverde hem veel kritiek op. Max van den Berg is nu commissaris van de Koning in Groningen. In de Zwitserse hoofdstad Bern zijn gewonden gevallen toen een auto inreed op een groep Koerden. Volgens ooggetuigen is de bestuurder opzettelijk op de Koerden ingereden, melden Zwitserse media. In Bern was het de hele dag onrustig vanwege demonstraties van zowel Turken als Koerden. De politie moest eraan te pas komen om de twee groepen uit elkaar te houden. Daarbij werd onder meer traangas ingezet. In de Eredivisie zijn vanavond vijf wedstrijden gespeeld. Koploper Ajax speelde gelijk tegen FC Twente. Het werd in Enschede 2-2. De PSV versloeg in Leeuwarden Cambuur met 6-0. AZ boekte de eerste competitiezegen van dit seizoen. De Alkmaarse ploeg was in Doetinchem met 3-1 te sterk voor hekkensluiter De Graafschap. De wedstrijd tussen Roda JC en NEC eindigde in een gelijkspel 0-0. Pek Zwolle tegen Excelsior werd 3-0. Dan nog het weer. De komende uren trekken de meeste buien weg. Vannacht overwegend droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen bewolkt met af en toe zon. Later op de dag opnieuw buien. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee.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 radio show. show. and again. The baby have waited now a little too late. Your fever now is 102. Have a narrow chance if you ever put through 35. on and older. Yes, yes, yes. Oh, death in the morning and oh, death.